Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sas van Gent zijn vier mensen aangehouden op een schip. Ze worden verdacht van vuurwapenbezit. In het Zeeuwse grensstadje was vanwege de aanhoudingen een grote politieactie gaande. Volgens ooggetuigen hing er een agent met een geweer uit een helikopter. Het onderzoek is nog bezig. Zo wordt het schip in Sas van Gent nog doorzocht op wapens. Danseres Kim Kouwmans is niet tevreden met de reactie van het kabinet op het rapport over misstanden in de danswereld. Het zeer kritische rapport verscheen vorige maand nadat Kouwmans twee jaar geleden als klokkenluider in de openbaarheid was getreden. Het kabinet heeft een reeks aanbevelingen uit het rapport nu overgenomen. Maar Kouwmans is teleurgesteld. Zo zegt ze dat het kabinet te veel verwacht van meldpunten... terwijl dansers door de angst- en zwijgcultuur zich daar helemaal niet durven te melden. Ook wil ze hulp en compensatie voor slachtoffers. President Poetin gaat binnenkort naar Turkije. Hij heeft een uitnodiging van de Turkse president Erdogan aanvaard. Het is nog onduidelijk wanneer het bezoek zal plaatsvinden. De verhouding tussen Poetin en Erdogan is de afgelopen jaren flink verbeterd. Turkije is lid van de NAVO, maar doet niet mee aan de westerse sancties tegen Rusland. Poetin ontving de afgelopen dagen in Moskou de president van Algerije. Ze hebben afspraken gemaakt over nauwere samenwerking. Algerije heeft zich in de oorlog in Oekraïne tot nu toe neutraal opgesteld. Na Kroatië heeft ook Spanje zich geplaatst voor de finale van de Nations League. De Spanjaarden wonnen in Enschede met 2-1 van Italië. Het winnende doelpunt werd in de 88ste minuut gemaakt door invaller Gosselu. Dat betekent dat Italië zondagmiddag de tegenstander van Oranje is... in de troostfinale van de Nations League, ook in Enschede. Dus s'avonds is de finale tussen Kroatië en Spanje in Rotterdam. Het weer. De nacht verloopt helder met minima rond 13 graden. Daarna opnieuw een zonovergoten zomerdag. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 in Brabant.